Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt voorlopig even niet gevochten tussen Hamas en Israël. Al een tijdje werd er gesproken over een wapenstilstand... en een uurtje geleden ging die in, vertelt onze correspondent. Al blijft het wel spannend. Rond zo'n staakt het vuren is het natuurlijk altijd heel erg gespannen. Gaat het in, eh, nooit op het moment zelf. Er is altijd wel iemand die nog even een laatste schot lost. Maar ja, daarna zou het toch in moeten gaan en moeten bestendigen ook. En moeten beide partijen het vertrouwen in elkaar krijgen dat ze eh, inderdaad gewoon geen schot meer lossen. Los van het niet vechten kunnen er nu ook vrachtwagens vol brandstof, medicijnen en dekens de Gaza in. Israël heeft, heeft al wel gezegd dat ze na de gevechtspauze weer verder vechten tegen Hamas in Gaza. In de hoofdstad van Ierland zijn gisteravond rellen uitgebroken. Het liep uit de hand nadat een man een vrouw en drie kinderen aanviel met een mes. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Winkels zijn geplunderd en er is van alles in Dublin in de fik gestoken. Volgens de politie zitten er rechtsextremistische hooligans achter de rellen. En bij Zandvoort zitten twee schepen vast. Gisterochtend gebeurde dat met een vissersboot. En toen een sleepboot kwam helpen, kwam die ook vast te zitten. Vandaag wordt geprobeerd de twee weg te krijgen. Er wordt wel een haastklus. Er komt een storm aan en de boten moeten dan weg zijn. En op een aantal plekken is gisteravond gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het gebeurde onder meer in Utrecht en Amsterdam. Als docent maatschappijler, wat ik door de week doe... merk ik dat ik vandaag een beetje ontredderd eh, naar mijn schooltje toe ben gegaan. En zo van eh, ook gekeken naar mijn, eh, de leerlingen die ik lesgeef, 4-5 haven. Van ja, ik kan het ook niet eh, heel goed duiden op dit moment. In Den Haag wordt vandaag een stap gezet voor een nieuw kabinet. Aan het eind van de ochtend komen alle fractievoorzitters op de koffie... bij de voorzitter van de Tweede Kamer. Dan wordt besloten wie er aan de slag gaat met de verkenning... en welke partijen dan samen kunnen gaan werken. En het weer nog een echte herfstdag. Grijs en veel wind. Er zijn ook pittige buien, soms met onweer en hagel. Het wordt niet warmer dan een graad of zes. Morgen vaker droog en wat meer zon.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 Er wordt dan een verkenner aangewezen. Die gaat kijken welke coalities er mogelijk zijn. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmert Woudenberg is plotseling overleden. Woudenberg was bekend door rollen in onder meer Amsterdam en Flikke Maastricht. Hij was 78 jaar. En het weer, buien, soms met hagel en onweer. Er waait een stormachtige wind vanochtend en het wordt rond de 6 graden. to me I was wrong. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it, don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it, feeling the blues about yeah. it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should've known better when we came. Should've known better that you were gonna make me. feeling this way. Just so confused about uh. it, feeling the blues about it. I just can't do without you.